Bovendien is in de regio midden de basisschoolvakantie voorbij. Normaal staat er op een maandag in augustus zo'n 125 kilometer file. Maar het wordt morgen volgens de ANWB mogelijk wel 300 kilometer. In Frankrijk hebben zigeuners in de buurt van Bordeaux urenlang een snelweg geblokkeerd. Ze waren boos omdat de politie een illegaal zigeunerkamp in de buurt had ontruimd. Aan het einde van de dag gaven de circa 250 zigeuners de blokkade op en vertrokken naar een parkeerplaats. De snelwegblokkade is de eerste grote protestactie van zigeuners tegen het beleid van de Franse regering. Die wil 300 van de 600 illegale zigeunerkampen sluiten en de bewoners terugsturen naar het land waar ze vandaan komen. Zowel in binnen- als buitenland is er veel kritiek op dit beleid. Er zijn naar schatting 15.000 zigeuners en Roma illegaal in Frankrijk. De meeste van hen komen uit Roemenië. VN-chef Ban Ki-moon zegt dat hij nog nooit zo'n grote ramp heeft gezien als de watersnood in Pakistan. Ban vroeg buitenlandse donoren om haast te maken met noodhulp, omdat er al mensen sterven van de honger. In de overstroomde gebieden zitten veel mensen al dagen te wachten op evacuatie per helikopter. Volgens de VN zijn er 14 miljoen Pakistanen in de problemen gekomen door de watersnood. Tsjechië en Slowakije zijn opnieuw getroffen door overstromingen. Bij een dambreuk in het noordwesten van Slowakije viel minstens één dode. Enkele mensen worden vermist. In Tsjechië zijn dorpen langs de oevers van de Nijse door het hoge water getroffen. Vorige week waren er ook al overstromingen in Tsjechië, Duitsland en Polen. Daarbij vielen toen tien doden. Het weer op veel plaatsen regen. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt en zijn er buien. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee.